Door Almegens met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn meer dan 110.000 agenten en militairen ingezet... om voetbalfans te beschermen tijdens de WK-finale. Fanzones door heel Frankrijk stromen vol supporters. Bij de Eiffeltoren stonden aan het begin van de middag al duizenden mensen. In de Kroatische hoofdstad Zagreb zijn ook duizenden fans op de been. Rond deze tijd trappen Frankrijk en Kroatië af voor de WK-finale. Op een stamvolle grote markt in Brussel is vanmiddag het Belgische nationale voetbalelftal gehuldigd. De Rode Duivels werden derde op het WK voetbal. Het is de beste score voor de Belgen ooit op een wereldkampioenschap. Eerder op de dag gingen de spelers op bezoek bij koning Filip. Die bedankte uit naam van alle Belgen het team voor de prestatie. Daarna werden de spelers in twee open bussen door de binnenstad van Brussel gereden. Langs de route stonden duizenden fans te feesten. De negende etappe in de Tour de France van Arras naar Roubaix is gewonnen door John Degenkolp. De Duitser klopte in de slotsprint van deze kasseien-etappe Yves Lampaard en gele truidrager Greg van Avermaat. trio was ruim 16 kilometer voor de finish weggereden uit het peloton. Het was een rommelige etappe met veel valpartijen en lekke banden. Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Ze won ook de laatste etappe van de Giro Rosa. Vorig jaar verloor ze op de slotdag de roze trui. Ze werd toen derde en Anna van der Breggen won de koers toen. Bij een grote brand in een varkenstal in het Duitse Rijnen, net over de grens bij Enschede, zijn 8000 varkens omgekomen. Het dak van de stal is ingestort. In de megastal leefden in totaal 13.000 dieren. De brand veroorzaakt volgens RTV Oost enorme rookwolken die ook in Twente goed te zien zijn. Het weer veel zon, warm is het. Ook vanavond blijft het nog lang zacht en helder.